Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De politie... Het is de grootste drugsvangst in Hongkong tot nu toe. De ruim 500 kilo drugs zat onder meer verstopt in een pakhuis waar plastic werd gerecycled. Acht mensen van Zuid-Amerikaanse afkomst zijn opgepakt. De cocaïne was bedoeld voor de Chinese markt waar de groeiende welvaart ook leidt tot meer vraag naar drugs. In Urk is een automobilist van 17 aangehouden die met hoge snelheid over een provinciale weg slingerde. Hij reed 160 km per uur waar 80 het maximum is. De jonge bestuurder reageerde niet op een stopteken van de politie. Tijdens de achtervolging belandde hij met de auto in een sloot en raakte licht gewond. De politie in Urk heeft drugs en een vuurwapen in de auto gevonden. De Verenigde Naties en de Pakistanse regering hebben een oproep gedaan voor hulp aan de overstroomde gebieden in Pakistan. Er is op korte termijn zo'n 260 miljoen euro nodig. In het zuiden van het land zijn elk jaar weer overstromingen door moessonregens. Sinds eind augustus zijn er honderden mensen omgekomen. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geraakt en er is een groot tekort aan tenten, water en voedsel. Vorig jaar waren de ergste overstromingen in de geschiedenis van Pakistan. Toen kwamen ongeveer 2000 mensen om het leven en nog tienduizenden wonen nog steeds in tentenkampen. De Zweedse kustwacht heeft in de buurt van de stad Gothenburg tot nu toe 120.000 liter olie uit zee gehaald. De olie is vorige week in zee terechtgekomen na een aanvaring tussen twee schepen voor de kust van Denemarken. De kustwacht is bang dat de olie ook in beschermde natuurgebieden terechtkomt. Met een helikopter wordt gekeken hoe groot de olievlek is. Een vogelopvangcentrum vreest dat er honderden vogels zijn besmeurd. Voor Zweden is dit de grootste olieramp in tientallen jaren. Dan het weer, stevige buien met kans op hagel en onweer. Vanavond vooral in de kustprovincies buien en minima vannacht rond 10 graden. Morgen wolkenvelden en opklaringen en nog een kans op een enkele bui. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het en... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er veel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Laren 5 kilometer door werkzaamheden.